Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een veerboot voor de kust van Bali... zijn zeker vier mensen om het leven gekomen... en worden bijna veertig mensen vermist. Het schip zonk ongeveer een half uur na vertrek uit de haven van Ketapang... in de provincie Oost-Java. Het was onderweg naar de haven van Gilimanuk. Ruim 20 van de 65 opvarenden zijn gered... Veel van hen dreven al uur in het water en waren buiten bewustzijn, zegt een lokale politiechef. Met negen boten wordt gezocht naar meer overlevenden. Op het Griekse eiland Kreta zijn ruim 1500 inwoners en toeristen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Zeker 155 brandweerlieden zijn uitgerukt om de brand bij het stadje Irapetra te bestrijden. Vanuit de hoofdstad Athene is versterking onderweg. Omdat het hard waait op Kreta is de brand moeilijk onder controle te krijgen. Meerdere huizen zijn verwoest. Mensen worden met boten van de stranden geëvacueerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Vorige week waren brandweerlieden op het Griekse eiland Chios... ook al dagenlang in de weer om natuurbranden te blussen. Daar ging ruim 6000 hectare bos in vlammen op. In de Amerikaanse staat Californië worden zeven mensen vermist... na een explosie bij een vuurwerkopslag. De ontploffing in de plaats Esparto bij Sacramento... veroorzaakte een brand die snel om zich heen greep. Voor de directe omgeving geldt een evacuatiebevel. Reddingswerkers zoeken samen met de eigenaar van het pand... met behulp van drones naar de vermisten. Bij de explosie raakten twee mensen gewond. De oorzaak is onduidelijk. Twee districten laten weten dat ze op zoek moeten naar nieuw vuurwerk... voor de viering van de Amerikaanse feestdag morgen. Het weer, opklaring en wat wolken.